Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Wit-Russische president Lukashenko kan rekenen op de steun van Rusland. Lukashenko bezocht president Poetin in de Russische badplaats Sochi. Daar beloofde Poetin zijn Wit-Russische collega een lening van anderhalf miljard dollar. Ook zei hij Lukashenko's geplande hervormingen te steunen. Lukashenko staat onder druk na de presidentsverkiezingen van vorige maand. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat er is gefraudeerd. Sinds de verkiezingsdag is het onrustig in Wit-Rusland... met massale demonstraties in verschillende steden. Asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning... worden voortaan apart opgevangen in Ter Apel en budel De opvang wordt ook versoberd en ze moeten zich dagelijks gaan melden bij het COA... schrijft staatssecretaris Broekers-Knol. Daarmee hoopt ze de asielzoekers uit zogenoemde veilige landen... als Algerije en Marokko zoveel mogelijk te ontmoedigen om naar Nederland te komen... Deze groep veroorzaakt vaak veel overlast. Sterrenkundigen denken dat er mogelijk leven op planeet Venus is. Ze hebben een stofje in de wolken ontdekt dat erop kan duiden dat er iets leeft. Op aarde is dat stofje ook te vinden en dat zou dus kunnen betekenen dat er leven is op de planeet. Toch benadrukken de wetenschappers dat hun ontdekking nog niet zeker is. Een man uit Huizen in Gelderland is vrijgesproken van het rijden onder invloed. Hij blijkt een zeldzame aandoening te hebben... waardoor suiker in zijn lichaam wordt omgezet in alcohol. In november veroorzaakte hij een ongeval waarbij hij gewond raakte. Bij controle bleek dat de man bijna vijf keer zoveel alcohol in zijn bloed had... dan was toegestaan. Maar hij had niet gedronken, zei hij. dat kan kloppen, want in het ziekenhuis werd vastgesteld... dat hij leed aan het autobrouwerijsyndroom. syndroom het weer vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen 4 kilometer file tussen Knoopend Velzen en het Raasdorp door een kapotte auto op de rechte rijstrook.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 All I really have is the gift of today. So why would I? If I could have one wish, it would be to live a life full of meaning and wonder. Oh, for a hundred summers. There's not some bucket list it in my wallet, burning a hole in the pocket of my dreams. Yes, there are things I would like to experience, but without them I will still feel complete. And while I love you more than I've loved anyone, and I would give my life to endure. If I could have one wish, it would be to live a life full of me.